Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse jihadonderzoekers waren de twee mannen... die vanmorgen het vuur openden bij een bijeenkomst in Texas... aanhangers van Islamitische Staat. Git Wilders was een van de sprekers op die bijeenkomst. Hij hield een toespraak bij een expositie van Mohammed-cartoons. Toen hij net weg was, schoten twee mannen op een beveiliger. De twee schutters werden later door politieagenten doodgeschoten. Meer dan 4000 mensen wonen de dodenherdenking bij op de Canadese begraafplaats in Holte. Onder hen zijn 60 Canadese veteranen en de premier van Canada. Namens Nederland zijn prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhover erbij. Het is de eerste grote herdenking van vandaag. Artsen zonder Grenzen heeft 369 bootvluchtelingen uit de Middellandse Zee gered. Bij de actie werd voor het eerst samengewerkt met een organisatie die is opgezet door een miljonairs-echtpaar. Dat zelf een boot heeft omgebouwd tot reddingsvaartuig. Vorig jaar werden daar al zo'n 3000 mensen mee het zee gered. Mensen met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies hebben door een nieuwe behandelmethode meer kans om te overleven. Ruim een kwart van alle patiënten is na vijf jaar nog in leven. Voorheen was dat ondenkbaar, zegt een arts. De nieuwe methode is een combinatie van een operatie en chemotherapie. De behandeling wordt in acht ziekenhuizen aangeboden. Alleen patiënten die verder gezond zijn, komen daarvoor in aanmerking. Zes presentatoren van de publieke omroep verdienden vorig jaar meer dan de salarisnorm van ruim 186.000 euro. In 2013 waren dat er nog zeven. De best betaalde presentator kreeg 570.000 euro. Wie dat is, is niet bekendgemaakt. Presentatoren die meer verdienden dan de norm krijgen dat geld van de omroepverenigingen. De hoge salarissen worden niet van belastinggeld betaald. Het weer, de zon schijnt, maar plaatselijk kan ook een bui vallen. De temperatuur loopt, uit, loopt uiteen van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen wordt het flink warmer, tussen de 19 en de 23 graden...